Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Belastingdienst begint niet deze maand, maar volgende maand... met het invorderen van coronaschulden van ondernemers. Eerst zou het beginnen op 13 juni, maar dat lukt de Belastingdienst niet. Ondernemers die achterlopen kunnen een deurwaarder op bezoek krijgen. Tijdens de coronacrisis hoefden ondernemers een tijd lang geen belasting te betalen... Inmiddels liggen de meeste ondernemers op schema met aflossen... maar 60.000 hebben nog niets terugbetaald. Bij congressen van een aantal politieke partijen stond migratie vandaag hoog op de agenda. VVD-leider Rutte zei tegen kritische VVD-leden dat het kabinet de komende weken wel een oplossing moet vinden voor het asielprobleem. Rutte had in november beloofd dat er minder asielzoekers zouden komen... maar wil niks forceren vanwege de stabiliteit van het kabinet. Op het congres van de ChristenUnie zei partijleider Bikker... dat ze alleen asielplannen goedkeurt die juridisch uitvoerbaar zijn... Ze wil geen verdragen opzeggen, zegt ze. SP-leider Marijnissen pleitte op het congres voor een tijdelijke stop op arbeidsmigratie. Volgens Marijnissen wordt het probleem vooral door werkgevers veroorzaakt... die goedkope krachten naar Nederland halen. De finale van de Champions League voor vrouwen is in Eindhoven gewonnen door FC Barcelona. Bij rust stond Wolfsburg nog voor met 2-0. Maar na rust wisten de Catalanen drie keer te scoren... Bij de wedstrijd waren ruim 33.000 toeschouwers... en daarmee is er een nieuw bezoekersrecord voor het vrouwenvoetbal in Nederland neergezet. Met een speciaal ritueel is in het Vaticaan het altaar van de Sint-Pietersbasiliek gereinigd. Eergisteren werd het altaar ontheiligd door een protest. Een Poolse man trok zijn kleren uit en ging naakt op het altaar staan... om aandacht te vragen voor kinderen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne. Vandaag voerde kardinaal Gambetti de zogeheten boetedoening uit... waarbij het altaar werd gezegend met heilig water. Het weer vanavond helder en droog. Morgen opnieuw veel zon.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 En onderweg zometeen Martin Salvage. Ik heb een nieuwe plaat gemaakt met Raffaella. Maar is Gordo uit de USA. Tezamen met Marina Maximilian met Are You For Real? U hier op ZFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. Het begin van je stapavond. Tell what bothers me, that I be Telling you what troubles me is saying that it's all me. Are you kidding me? Are you for real? I'm telling you what's on my mind. You're saying that I crossed the line. I'm telling you I need to break. You're saying that I cannot take it. Are you kidding me? Mm -hmm. Are you for real? you're asking me to meet you there. Weekdays, 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM. FM. FM. FM. I did it again. I'm better life. Here I go, go, go. All oh, night, night, night. Oh, All night, night, night. Some days from nice. Here I go, go, go. we go we run away?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 Samen met Antoon en Signor uh, K. Met Vluchtstrook. Natuurlijk de muziek van Have You Ever Been Mellow. En daarvoor muziek van uh, Martin Solveig. Samen met Rafaella met Allo Allo. Beetje commerciële muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ik heb er een beetje shownieuws voor je. De Amerikaanse rapper Tupac Shakur krijgt 27 jaar na zijn overlijden een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Dat mocht eens tijd worden. De tegel eh, volgende week woensdag onthuld. En de Tupac Shakur was een rapper, acteur, activist, dichter en revolutionair. Deze iconische artiest is nog tientallen jaren na zijn overlijden onderdeel van de tijdgeest. En zal nog vele jaren een belangrijke cultuurfiguur blijven. Zo zegt de Walk of Fame producer eh, Anna Martinez. En ja, de rapper, ook bekend als eh, Tupac... wordt door velen gezien eh, als een van de grootste rappers ooit. Changes en California Love worden tot zijn bekendste hits. Heb je hier wel vaker gehoord op de radio bij CFM Zandvoort. En Shakur werd op 7 eh, september 1996 neergeschoten toen hij in de auto zat. Hij overleed zes dagen later in het ziekenhuis. En Ortiz was toen 25 jaar oud. En de daders zijn nooit gevonden. Nou ja, de geruchten waren er wel. Onder andere de platenbaas die zit vast. En ja, wordt gezegd dat hij eh, het heeft eh, eh, hè, opdrachten heeft gegeven, maar de bewijzen zijn er eigenlijk nooit voor geweest. Ja, Toepak Secour, ik heb al zijn albums mogen aanhoren. En ja, sommige goede nummers, sommige wat minder goede nummers. En ja, hun hebben het over hè, Changes in California Love. Maar Dear Mama is ook een van mijn favorieten van Toepak Shakur. Maar ja, toch bijzonder na 27 jaar tijd Nadat je overleden bent krijg je dan toch nog een ster op de Walk of Fame in eh, Hollywood. En dat schijnt heel veel geld te kosten. Dus, eh, maar eh, eh, voor hem maken ze er een uitzondering. Want ja, hij kan niet meer betalen. want hij is er helaas niet meer. En zanger Burna Boy, die vervangt Stromae... op het hoofdpodium van Down the Rabbit Hole. De Belgische artiest maakte eerder deze maand bekend... zijn hele multitude tour om gezondheidsredenen af te zeggen. En hebben we het natuurlijk over Stromae. Die is even tijdelijk uitgeschakeld. En Burna Boy maakt muziek die in combinatie van afro, eh, pop, dancehall, rap en R&B. De zanger en songwriter scoorde is met nummers zoals Yeah en Last Last. Dus eh, dat is de vervanging voor uh, Stromae, Burna Boy op Down the Rabbit Hole. CFM Zandvoort, muziek, daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. De eerste zaterdag van de maand, dat is juni hè. En nu muziek op de radio van Hughes en Carla Prater met I Gotta Be. me. music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM. More music, let's talk. Nightwalk main stage. favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. met eh, Troubles House. En daarvoor muziek van Fresh to Waves met Halleluja. En zo wordt even tijd voor een party-update op deze zaterdagavond 3 juni 2023. Wat voor feesten er allemaal gaande in de clubs vanavond hier in de buurt. En eh, ja, waar gaan we naartoe, hè? Nadat dit programma afgelopen is, hè, voordat je allemaal hard weg weggaat. Natuurlijk als altijd begin weer eens met de Escape in Amsterdam. Daar is het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam natuurlijk dat zit natuurlijk op het Rembrandtsplein eh, nummer 11 volgens mij. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl... met onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet daar de line-up en draait zelf ook. Vanavond Raimundo. Hij heeft uitgenodigd Rush en eh, Michael Toulouse en de MC's Janto... Vanavond dus het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Als we doorlopen komen we bij Club Air. Daar is vanavond Throwback. En ook dat begint om 11 uur. En vandaag eh, eh, stopt het om 5 uur in plaats van half 5. Throwback in Club Air vanavond. Dat is uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie check even de website afgekort. Throwback, dat is thrwbck.nl of air.nl. En daar vind je al die informatie. En nog een wekelijks feestje, ook hip-hop en RB. R&B's Encore. Wekelijks feestje in de Melkweg in Amsterdam. Dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. En eh, dat duurt tot uh, eh, 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check even de website uh, Encore Amsterdam aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl of op melkweg.nl. Met vanavond onder andere Residents, Wax Friend, Lee Mills, Joe Wynn en hosted by Leroy. Vanavond dus in eh, de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En natuurlijk zijn er ook vandaag weer een hoop eh, festivalletjes. En ik heb er één uitgekozen die eh, in Amsterdam plaatsvindt. Het is Amsterdam Open Air. De zaterdageditie, want ze hebben er natuurlijk altijd meerdere. Zaterdag en zondag. En vandaag begon het allemaal om twee uur. En het duurt tot vanavond 11 uur Amsterdam Open Air 2023. De zaterdageditie. En voor meer informatie checken we de website amsterdamopenair.nl. Aan elkaar geschreven Amsterdam openair.nl. Met onder andere Astro Club, dat is DJ Tennis en eh, Carlita. Klaat is er, Vrouwtje, Kilimanjaro, Luc van Dijk, Sim O.J. En uh, hebben we nog Charlie Sparks, Ellie Akula, uh, Benny Rodriguez, Boris Werner, Carlos Valdez... Nou, eh, een heleboel gewoon te veel om op te noemen. Waxfriend is er ook nog. Uh, nou ja, eh, hè, ik denk pak een beetje kleine honden. DJ's. Check de website even op amsterdamopenair.nl. En daar vind je al die informatie. Amsterdam Open Air dus. En dat vindt allemaal plaats in, in Amsterdam op de Loosdrechtse Dreef. Dus weet je dat ook meteen. En morgen is er trouwens ook een editie van Amsterdam Open Air als het goed is. Zand antwoord genoeg gelul door met muziek. Waarom was ik aan je radio gekluisterd onderweg Onderweg zometeen een white labeltje met I Don't Know. Maar eerst die Marvin Alloys met Fairy Tale. Je de Mike Miltrain remix. Een beetje garage op de radio. Saturday night, your dance night on CFM. was Weile Avicii. Samen met Sebastian Drums. Met My Feelings For You. De Mercer Extended Remix. En daarvoor een white labeltje met I Don't Know. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? Op de radio, op de clubs, op de streams. En natuurlijk op de festivals die allemaal weer eh, losgebarsten zijn. Deze week op 10. Christine Velvet met uh, Bongatti. Op 9. Earthen Days met The Kind of Love. Op 8. Hot Swing. De remix van Earthen Days met Work It. Op 7 Christine Velvet met Set Me Free. Die hebben er gewoon twee in de lijst staan. Op 6 deze week Low Stapel met The Feeling. Op 5 Todd Edwards en Mand met de Proviance. Op 4 Anton Klamaran met Other Side. Die wilde ik draaien, maar <laughs> ik heb de plaat niet bij me. Beetje jammer. Deze week op 3 Angelo Ferreri met Ask Yourself Can You Dance. Op 2 deze week Clapto met Euphoria. Die is aan het stijgen, dus misschien dat die volgende week eh, wel op nummer 1 staat. En deze week nog steeds op 1 Jamie Jones met Lose My Mind. En die gaan we niet horen, want die heb je al heel vaak gehoord. En misschien dat je die nog hoort bij DJ Mouse op. En anders bij DJ Elvis Kelly straks. Maar we hebben andere muziek voor je uitgekozen. James Haskell met Check It Out. De House Tech version. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Hey ja. And we got this shit, you know what I mean? This, this real screwed out melodic shit, but guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song go, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. You know what I'm saying? Check it out. But guess what? You're not ready. Alright, now for all of y'all out there that know how this song goes, I want y'all to sing along with love. You know what I mean? And if you don't know, then just open your minds and your ears and feel this shit. You know what I'm saying? Check it out. Who's ready for this joint right here? How many people recognize this song?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 Get up, percolate anything you want to call it. Hustle You want to see you get life on the rhythm of a ride. And my lyrics provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing, girl, you don't know your destiny. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. dat was Adam Thomas met Love Comes Down. Een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor horen we Kevin McKay met Gap Busy. CFM antwoord de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Niet getreurd, over 10 minuten is het tijd voor het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur, hè, vanaf 11 uur vliegen we heel naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeger nog even muziek, misschien nog Meu Amor... Maar hier is die voor Groovers met Rewind Selecta. Ook een oude gouden klassieker eh, uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Ik zeg tot zometeen na de break. job like selector. Rewind my selector. Selector. Man a on job like rewind my selector. Rewind my selector. Selector. Man i on job like selector. Rewind my selector. Selector. Rewind my selector. Selector. Rewind my selector. Selector. Man a on job like my selector. Rewind my selector. Selector. Rewind my selector. Selector. Rewind my selector. Selector. Man on job selector. selector. job like Rewind my selector Rewind my selector Selector Rewind my selector Selector Rewind my selector Selector Man I on job line. Rewind my selector Rewind my selector Selector Rewind my selector Selector Rewind my selector Selector Man I on job line. Rewind my selector Rewind my selector Selector Man I on job line. Selector Rewind my selector Selector Man I on job line.